De hulporganisaties zeggen dat vooral particulieren geld hebben gegeven. Bedrijven lieten het volgens hen afweten. Noord-Korea heeft een Amerikaanse gevangene vrijgelaten. De man mocht mee met oud-president Jimmy Carter, die in Pyongyang had gepleit voor zijn vrijlating. De man was eerder dit jaar veroordeeld tot acht jaar dwangarbeid en een hoge geldboete, omdat hij Noord-Korea illegaal zou zijn binnengedrongen. Carter en de vrijgelaten man hebben het land vannacht verlaten. Het is haalbaar om het nieuwe Feyenoordstadion klimaatneutraal te maken. In een studie zegt energiebedrijf Eneco dat het stadion koelwater uit de Maas kan gebruiken. In combinatie met windenergie en zonnecellen. Feyenoord wil naast de Oude Kuip het eerste energie-neutrale stadion ter wereld bouwen. Het is een belangrijke troef in het Nederlands-Belgische plan om het WK in 2018 of 2022 binnen te halen. President Bouterse van Suriname kan wegens ziekte zijn functie niet uitoefenen. Hij heeft voor een week al zijn bevoegdheden overgedragen aan de vicepresident. Die heeft in het parlement gezegd dat er niets ernstigs aan de hand is met Bouterse, die nu ruim twee weken aan de macht is. Wat hij mankeert is niet bekendgemaakt. Surinaamse media melden dat hij knokkelkoorts heeft. Op de A1 bij Oldenzaal is alles weer vrij. De weg was sinds het begin van gisteravond tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens afgesloten in verband met de overvloedige regen. Er was een dijkje doorgebroken waardoor de A1 blank kwam te staan. Ook vannacht nog rukten op diverse plaatsen in het land de hulpdiensten uit om wegen af te sluiten die blank stonden. Het weer nog bewolkt en regen. De regen trekt naar het oosten weg en tegen de middag klaart het vanuit het noorden wat op.